Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Eindhoven zijn avond zeker twaalf leraren onwel geworden tijdens een studiebijeenkomst. Ze zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In de school in Eindhoven waren 60 leraren en pedagogisch medewerkers bijeen. Waardoor de mensen onwel werden is niet duidelijk. Brabantse media melden dat de leraren inmiddels weer thuis zijn. In Nigeria is het de afgelopen dagen weer onrustig tussen islamitische en christelijke jongeren. In de stad Jos zijn maandag bij gevechten 13 doden gevallen. De gevechten vielen samen met het einde van de islamitische vastemand Ramadan. Gisteren zou het er opnieuw onrustig zijn geweest en er zouden meer dan 20 doden zijn gevallen. Wat precies de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. Volgens sommige berichten blokkeerden christenen de toegang tot de moskeeën. Anderen zeggen dat moslims de christenen bedreigden. De stad Jos ligt op de grens tussen Noord-Nigeria, dat overwegend islamitisch is, en het zuiden van Nigeria, waar christenen de meerderheid vormen. De gemeente IJsselstein geeft de beheerders van de zendmast Lopik nog maximaal een week de tijd om het onderzoek naar de brand af te ronden. Dat had gisteren al klaar moeten zijn. De beheerders en de gebruikers van de zendmast zouden onderling ruzie hebben, waardoor het onderzoek moeizaam verloopt. Half juli brak er brand uit in de zendmasten bij IJsselstein en in Hogesmilde. Radioluisteraars kampen sindsdien met een slechte ontvangst. Nederland neemt 22 gevangenen over van Curaçao. Ze komen uit Bonaire en zijn veroordeeld in de periode dat de Antillen nog één land waren. Curaçao vindt dat Bonaire, dat nu een bijzondere gemeente van Nederland is, de eigen gevangenen moet opsluiten. Van de 22 gedetineerden gaan er 17 terug naar Bonaire, de andere 5 komen tijdelijk naar Nederland. Het weer vracht helder met enkele mistbanken. Het koelt af tot 7 graden in Groningen. Overdag is het vrij zonnig en 20 tot 25 graden.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 Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody love somebody, set them free. My that's is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else.